Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle ondernemers willen graag weer open, maar lang niet iedereen heeft geluk. Vanavond werd bekend dat de horeca de overheid voor de rechter gaat slepen om snel weer open te kunnen. Want zo kan het niet langer, vertelt de eigenaar van een wijnbar in Nieuwsuur. Met vlagen is het, eh, is het een beetje op een beetje erg op. Ehm, ja, moeten we, moeten we door. Ehm, maar goed, met dit eh, perspectief ja, gaan we nog verder de schulden in niet wat we willen. Eh, maar ja, de, de maat is wel vol. Intussen willen ook burgemeesters versoepelingen. Mensen zijn moe en een beetje gedeprimeerd, zegt burgemeester Halsema van Amsterdam. De burgemeesters praten vanavond in het Veiligheidsberaad over de kleine versoepelingen die morgen bekend worden gemaakt. Zo gaan middelbare scholen deels weer open en mogen kappers weer aan de slag. Wel wordt de avondklok verlengd. Het is te druk in treinen. Dat soort berichten krijgt reizigersorganisatie Rover de laatste tijd steeds vaker. Epidemiologen maken zich er zorgen over, want als de scholen weer opengaan wordt het nog drukker. De politie heeft zeven mannen opgepakt die bijna 300 e-bikes gestolen zouden hebben. De verdachten gaven de dure fietsen een makeover om ze later weer door te kunnen verkopen. Agenten kwamen de mannen op het spoor dankzij een lokfiets. NASA heeft een video vrijgegeven van de landing van de robot Perseverance vorige week. Die robot rijdt al een paar dagen rond op de rode planeet en heeft ook geluid opgenomen. Het is de eerste audio ooit van Mars. Hier komt ie. Ja, je hoorde niet veel, maar het komt wel van ver. Het was de wind die waaide over de planeet. De Perseverance heeft allerlei spullen aan boord... waarmee onder meer kan worden onderzocht of er ooit leven op Mars is geweest. Het zou leuk zijn als we daar straks ook geluid van hebben. Het weer nog, best wat bewolking is er.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 Déjame que intente comenzar de nuevo. Tú quieres, yo quiero. Esto no pa' luego, no, no, no. Que si lo hacemos una vez, pasa que de dos o tres ya dejemos el juego, no, no, no. No lo pienses, mami, tanto, dale y ven, ven, ven.